spoedige start. Jobboot met het NOS Journaal. Duitsland voert vanaf 2016 toch tol in op de snelwegen en de lokale wegen. Dat heeft de minister van Verkeer door Briend bekendgemaakt. Het tolplan levert de regering jaarlijks 500 miljoen euro op. Op het Duitse plan kwam kritiek vanuit Brussel omdat de tolheffing vooral automobilisten uit het buitenland treft. Duitsers krijgen de kosten van het vignet vergoed via een lagere wegenbelasting. Vanaf 2016 moet er voor het gebruik van snelwegen en lokale wegen in Duitsland worden betaald tot maximaal 130 euro per jaar. Er komen ook tijdelijke vignetten, die kosten 10 euro voor 10 dagen of 22 euro voor 2 maanden. Op de A1 bij Uddel, bij Apeldoorn, zijn gisteravond twee auto's beschadigd door een steen die van een viaduct werd gegooid. Niemand raakte gewond. Een van de automobilisten zag dat twee jongens de steen gooiden en daarna wegreden op een brommer. De steen raakte zijn vooruit. De tweede auto raakte beschadigd toen hij over de steen reed. De jongens zijn nog spoorloos. In Oekraïne zijn gisteren de laatste wrakstukken van vlucht MH17 verzameld. Ze worden nu naar Kharkov gebracht. Het gaat om de stukken die volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid niet relevant zijn voor het onderzoek naar de oorzaak van de vliegramp. Het schoot komt dan ook niet naar Nederland. In het gebied zijn opnieuw persoonlijke bezittingen gevonden, waaronder een telefoon en kleding. De spullen zijn overgedragen aan de Nederlandse onderzoekers. In het centrum van Rotterdam heeft de ME geprobeerd om demonstranten tegen te houden bij het Luxor Theater. In de stad protesteren een paar honderd havenwerkers tegen mogelijke ontslagen. In het theater zijn werkgevers bijeen voor een havencongres. Toen actievoerders het gebouw wilden bestormen, parkeerde de ME een busje voor de ingang. Daarna gingen ze op een rij voor het Luxor staan. Een paar actievoerders kregen tikken met een wapenstok. Volgens FNV-bondgenoten dreigen 500 tot 1000 havenwerkers hun baan te verliezen... vanwege automatisering op de Tweede Maasvlakte. Het weer vanmiddag bewolkt, maar op steeds meer plaatsen droog. Nu nog hier en daar een motregen. Temperatuur 9 tot 12 graden. Ook morgen bewolkt en regen. Op sommige plaatsen wordt het 14 graden.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 Ja, gelukkig eh, <clears throat> sneeuwt het nog niet. Het regent wel, maar het sneeuwt gelukkig nog niet. Wel mazzel natuurlijk. Goed, welkom terug bij eh, de vinyljaren top 40, dames en heren. We naderen de top 10. En eh, we hebben nog lekker wat tijd. Dus in de top 10 gaan we wat meer stukken van de genomineerde LP's draaien. Dat doen we wel. Want eh, ja, er komt beslotverrekening niet voor niks in de top 10. Hè? Dus dat gaan we dus wel doen. Dus uh, de top 10, want we hebben nog twee uur. Dus uh, eh, daar kunnen we mooi wat meer doen. Dus in de top 10, de platen die daarna staan, daar krijgt u wat meer van te horen. En de, de, wat u voor het nieuws nog hoorde, dat was het nummer 12 geluid van Boudewijn de Groot alweer. Want die is hoofdleverancier, want dat is de meest voorkomende artiest in, ehm, in de lijst. En u hoorde van, ehm, even kijken hoor, dan moet ik even goed kijken dat ik het niet verkeerd zeg natuurlijk. Eh, ja, dan hoorde u eh, van eh, het album Vijf jaar hits, hoorde u het nummer Eva. En dat is een nummer dat oorspronkelijk ook voorkwam op de LP Picnic Tuin der Lusten. Nu van Vijf jaar hits dus, Boudewijn de Groot en Eva. Dat hoorde u voor het nieuws nog net. Ehm, dan gaan we nu naar een Oh, een hele, hele aparte plaat eigenlijk. Waarvan ik zeker niet gedacht dat ik zo hoog zou komen. Namelijk op nummer 11. En is mm, eh, eigenlijk een beetje eh, eh, de schuld van een speciale uitzending... die wij op 31 augustus van dit jaar gemaakt hebben... hier bij ZFM Zandvoort over het feit dat 40 jaar geleden Radio Veronica de nek werd omgedraaid. Um, daar hebben we toen een hele middag aan besteed. Ook vijf uur. Eerste twee uur met een prachtige documentaire. Ik heb toevallig gisteren een stukje terug zitten luisteren. Dat was wel leuk via uitzending of eh, via terugluisteren eh, op de CFM-app. En ehm dat was wel weer leuk om dat eens even terug te horen. Dus van die LP, uh, eh, Veronica, Tunes en uh, Jingles. Ja, even kijken waar die lag. Um, van de LP ehm, Veronica Toon Tunes en Jingles. Veronica gaat door. Ja, en daarvan dus de Crunchy Granola Suite. De oorspronkelijke nummer is van eh, Neil Diamond. De Grungy Canola Suite. En ehm, dit was de instrumentale versie van het orkest van Percy Faith. En dat was eh, de tune in de tijd bij Radio Veronica. Eh, de tune van het zondagmiddagprogramma Sangria. En ehm, dat komt dus voor op een LP die heet Veronica Tunes en Jingles. Een LP die we dus gedraaid hebben eigenlijk een keer. En ook natuurlijk gedraaid hebben bij de speciale uitzending die we ehm, uh, op 31 augustus gedaan hebben over Radio Veronica. Maar de LP heeft ook een keer in, uh, in de vinyljaren gezeten. Dus vandaar. En er is eh, opgestemd Eh en hij komt voor, per slotverrekening niet voor niets op nummer 11 in onze top 40. Nou, we zijn bij de top 10. En we hebben nog ruim nou, een uur en drie kwartier om daar lekker aandacht aan te besteden. Wat we, wat we gaan doen is het volgende... Uh, we gaan van die LP's die in de top 10 staan natuurlijk wat meer draaien. Want dat zijn uh, bevoorrechte LP's. Daar is veel op gestemd. Dus daar gaan we wat meer dingen van draaien. Ehm, we wisselen dat als af. Dus dat wil zeggen, ik begin nu zo meteen met nummer 10, dan nummer 9, dan weer nummer 9, of 10, nummer 9, 10, 9 en zo verder. Dus 10 en 9 wisselen we af, 8 en 7 wisselen we af, 6 en 5 wisselen we af, 4 en 3 wisselen we af en 2 en 1 wisselen we af. Maar wat dat is, dat weet u natuurlijk nog niet. Nee, u weet nog niet wat er op uh, eh, 1 staat. Ik wel. <laughs> Nou, en met overmacht. Maar dat eh, zien we straks wel. Ehm, we gaan eerst gewoon nummer 10 en nummer 9 met elkaar afwisselen. En gaan we daar een aantal prachtige stukken eh, van draaien. Op 10, wederom, ik zei het u al, onze hofleverancier. Uh, Boudewijn de Groot. Van het album Hoe Sterk is de Eenzame Fietser? En het liedje wat we als eerste draaiden heet Terug van Geweest. Je had een vrouw huis, je had je eigen leven, maar het bleek een weg die doodliep. Je bent weer teruggegaan, je loopt weer door de stad, waar alles is begonnen. Probeert het te vergeten, niet stil te blijven staan de vrienden in het café. Ze zijn niet veel veranderd. De ene is wat dikker en de ander is getrouwd. Je lacht alleen niet meer om al hun flauwe grappen. Zij bleven ouwe oude jongen. Je bent alleen maar oud voelt je als een slak op wie het leven zout legt. De last van het verleden ligt loodschaar op je rug. Een paar bemoeren schouw voor jeugdherinneringen. En durf je niet meer verder, dan kruip je daarin terug. Je wilde toch vooruit, je wilde naar de vrijheid. Maar het werd een kale kamer voor veel te veel verhuurd. Je nam een meisje mee, het leek weer net als vroeger. Maar eigenlijk wou je slapen Je bent alleen maar bang voor wat er nog kan komen. Dat kan zoveel niet wezen. maar nou je mond is dicht. Toch wil je het overdoen. Maar waar moet je beginnen? Je hebt te vaak geazeld, te vaak verkeerd beslist. Je bent alleen verdwaald. Het bos is groot en donker de kruimels brood verdwenen. Nummer 10 geluid. weg geweest. Afkomstig van het album Hoe Sterk is de Eenzame Fietser van Boudewijn de Groot. En eh, die staat dus op 10 in onze top 40. En in de top 10 van gaan we die wat meer nummers van de LP's draaien. Want we hebben nog lekker wat tijd. Dus dan kunnen we nog wat mooie nummers draaien. En ik wissel dus nu eventjes nummer 9 en nummer, nummer 10 en nummer 9 met elkaar af. Dat is eh, in verband met het eh, scherpzetten en zo. Met eh, drive in die platen is dat makkelijker. Dus dat doen we gewoon. Dus we krijgen nu eerst nummer 9 en dan weer nummer 10 en dan weer nummer 9. Snap u het nog? Snap je het nog? Nou, ik niet meer door. Ik snap er al lang niks meer van. Uh, op nummer 9. Turn on a Friendly Card van de Alan Parsons Project. En dat is ook uh, heel uh, verrassend dat die plaat zo verschrikkelijk hoog is gekomen in onze top 40. Nummer 9 dus. Turn on a Friendly Card. En het liedje wat we draaien heet Time. Ja, we willen toch de 5 uur halen. Dus wat dat betreft, eh, dames en heren, gaan we dus wat de top 10 betreft... in ieder geval wat meer nummers van de LP's draaien. In ieder geval twee van elk eh, genoteerde. Dat verdienen ze ook wel natuurlijk, omdat ze in de top 10 staan. Hè? Dan verdien je gewoon wat meer. Ja. Dit was die Alan Parsons Project van het album Turn on a Friendly Card. En het liedje dat heette Time. Dus even terug naar nummer 10. is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant. Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen baant. er genoeg. De zakenman zonder mededogen, die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaan. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt, er is geen reden. Met rot weer en het harde wind te gaan fietsen met een kind. football liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het wordt voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter Zo heet het album op 10. En dit liedje dat heette Jimmy. Ja, we zijn beland in de top 10 van onze vinyljaren top 40, dames en heren, op deze woensdag. De 17e december 2014. En uh, dankzij het feit dat u zo lekker gestemd heeft... Eh, hebben wij weer een fantastische top 40 kunnen samenstellen uit uw stemmen. En uh, nogmaals, wij hebben daar geen invloed op. Ja, we kunnen natuurlijk wel meestemmen, maar u, u, bepaalt het toch uiteindelijk. Dus u bent uiteindelijk toch degene die verantwoording is voor die prachtige muziek die u de afgelopen vier uur al gehoord, of drieënhalf uur al gehoord heeft. We gaan vrolijk verder. nummer 9. Eh, want u zei, ik zei het al, die wisselen een beetje met elkaar af. Dit is nummer 9, daarna gaan we naar 8 en 7 en zo gaan we verder tot aan nummer 1. Eh, Turn on a Friendly Card van The Alan Parsons Project. Zo heet het album en zo heet ook deze song. on the turn of a friendly call. No, the game never ends when your whole world depends on the turn of a friendly call. There's a sign in the desert that lies to the west where you can't tell. Turn love dat eh, best wel een heel mooie nummer van Alan Parsons Project. Gaan we naar nummer 8. En op nummer 8 staat die Electric Light Orchestra. En eh, van de LP Out of the Blue gaan we draaien. Night in the City. Ja, en dat was ILO met Night in the City. En eh, we gaan dit afwisselen met de nummer 7 van de lijst. En eh, dat is de, geworden de Eagles met het album Desperado. En van dat album gaan we nu draaien 21. Twenty-one and strong as I can. me, I'll find another way. En eh, we gaan weer eh, even een klein stapje terug in de lijst. Eh, we gaan naar de nummer 8. En we gaan het bekendste, denk ik wel, de grootste hit draaien die ILO ooit heeft gehad. En het weer spreekt het een beetje tegen, maar we gaan het toch hebben over Mr. Blue Sky. Hier is ILO. dat is ILO met hun, denk ik wel, meest bekende nummer.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 Ehm, <clears throat> die gaan we met elkaar afwisselen. En dan gaan we zo langzamerhand een beetje toewerken naar de finale. Hè? Dat wordt spannend. Wie zou er nummer 1 zijn? Nou, niemand verbeet dat natuurlijk. Ik wel, maar niemand. Wij weten het hier. <clears throat> Want wij hebben het lijstje gezien. <laughs> Eh, nummer 6 en nummer 5. Nou, op 6 een plaat die eh, ik een zeer warm hart toedraag. Want ik vind het een pracht LP nog steeds. Een document uit het jaar 1969. We hebben hem eh, nog niet zo lang geleden gedraaid. De Who, natuurlijk, met Tommy. En van dat album, om te beginnen, gaan we van het nummer 6 geluid dus draaien. ja, op nummer 6 geluid. De Pinball Wizard. Hier is The Who. was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue. counters fall. That sure plays a mean pinball. He's a pinball. See him fall. That death dumb, and blind kid sure plays a mean natuurlijk. Het album eh, Tommy van de Hoe. Op nummer 6 <clears throat> in onze uh, vinyljaren top 40 over het jaar 2014. En ehm, we gaan hem weer afwisselen met nummer 5. Eh, want u krijgt zo meteen de Hoe dus nog een keer, nummer 6. Maar nu gaan we het even afwisselen met The Commodores. En ik weet één man in Zandvoort die daar heel blij mee zal zijn. Als hij luistert, tenminste. Eh... Want dat is een groot Commodores fan, dat weet ik. En hij heeft een café in de Haltestraat. En eh, hij heet Brouwer. Eh, nou, speciaal voor Ron, daar komt hij. De Commodores. En eh, het liedje wat we als eerste van deze plaat draaien, dat heet Sail On.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 Dat eh, gaan we net redden, denk ik. Zo eh, tot het nieuws. ja, dat gaan we wel ongeveer redden, denk ik. de Who van het album Tommy. op nummer 6 staat dat dus. En ehm, daarvan nu het slot. En dat heet We're Not Gonna Take It. The Who. Welcome to the camp. I guess you all know why we're here. My name is Tommy, and I became aware this year. If you want to follow me, you've got to play pinball. And put in your earplugs, put on your eye shades, you know where to put the cork you getting drunk. So sorry, I've got you sussed. Hey, you smoking Mother Nature. This is a bust. Hey, hung up old Mr. Normal. Don't try to gain my trust. Cause you ain't gonna follow me any of those ways, although you think you must. We're not gonna take it, gonna break it, gonna shake it. Let's forget it, better still. Now you can hear me, your ears are truly sealed. Here comes Uncle Ernie to guide you to your very own machine. We're not gonna take it. We're not gonna take it. We're not gonna take it. We're not gonna take it. We're not gonna take it. Never did and never will. Don't want no religion, and as far as we can tell, we ain't gonna take you. Never did and never will. We're not gonna take you. We forsake you. Gonna rape you. Let's forget you better still. let's forget you better still. See Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorstel.